uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. Op de Griekse eilanden komen momenteel minder dan 100 vluchtelingen per dag aan. In februari waren dat er nog bijna 2000, meldt Frontex, het grensbewakingsagentschap van de EU. De vluchtelingenstroom is vooral afgenomen sinds 20 maart... toen de afspraken tussen de EU en Turkije van kracht werden. Turkije beloofde meer te doen om vluchtelingen tegen te houden... en wie toch naar Griekenland weet over te varen kan worden teruggestuurd. Intussen neemt het aantal asielzoekers dat via de Middellandse Zee Italië probeert te bereiken fors toe. Dat komt volgens Frontex vooral door de betere weersomstandigheden en niet door de afspraken met Turkije. In Mali worden sinds zaterdag drie medewerkers van het Rode Kruis vermist. Ze zijn waarschijnlijk ontvoerd. De drie waren onderweg in het noorden van Mali. Volgens een woordvoerder werden de drie aangesproken door iemand op een motorfiets. Daarna is niets meer van hen gehoord. Het is niet bekendgemaakt welke nationaliteiten vermist vermisten hebben. In het noorden van Mali is Al-Qaeda actief. Zo nu en dan worden er Westelingen gegijzeld. De vredesonderhandelingen over Syrië, die vorige week waren hervat, zijn opnieuw vastgelopen. Door het opgeleide geweld in het noorden van Syrië wil het onderhandelingscomité van de oppositie niet verder praten. De oppositie stuurde vandaag een opmerkelijk kleine delegatie naar VN-gezant de Mistura Normaal zitten er ongeveer 15 vertegenwoordigers aan tafel, vandaag waren het er maar drie. Zij vertelde dat ze pas verder willen praten over vrede als de situatie in Noord-Syrië is verbeterd. In de provincie Drenthe gaat een vliegtuig met speciale apparatuur asbesthoudende daken opsporen. Aan de hand van de beelden worden eigenaren van huizen met asbestdaken benaderd en geholpen bij de verwijdering. Vanaf 2024 zijn asbesthoudende daken in Nederland verboden. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking en vanavond en vannacht lokaal kans op een bui. De temperatuur daalt naar 5 tot 8 graden. Morgen breekt, de zon op steeds meer plaatsen door en wordt het 11 tot 14 graden.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 Bijna uh, ja, 2 minuten over 10. Dus we gaan gauw verder met CFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en we gaan weer verder met het draaien van filmmuziek. Uit The Hunger Games. Catching Fire, een nummer gezongen door Lorde Everybody Wants to Rule the World. Mooi nummer om mee te beginnen. Nou, zet je drankje erin bij. Pak een boek en luister naar de mooie klanken van Lorde. Wel een beetje sinister. Welcome to your life. turning back. Even while we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to. zou willen. De wereld regeren. In deze tijd. Ik denk dat heel veel mensen dat aan zich voorbij zouden willen laten gaan. Wel fascinerend gezongen door Larde. Eh, ja, daar zijn we toe aan een film die vrijdagavond op televisie is. 22 april. En die film heet De Milagro Beanfield War. Een film 1988. Eerst een stukje muziek daar draaien. Daarna vertel ik er iets over. Het thema componeert Dave Crushen. uit de film De Milagro Beanfield War, eh, geregisseerd door Robert Redford. Robert Redford was eind jaren 80 begaan met de strijd van regionale gemeenschappen tegen de oprukkende rijkelui. Met hun villawijken, winkelcentra, golfbanen, etc. John Nichols' boek De Milagro Beanfield War bewerkt hij tot een welhaast magisch realistische fabel over een bonenboer die water aftapt van een rijke import en daarmee zijn dorpgemeenschap verdeeld in voorstanders, tegenstanders en meelopers. Gefilmd op locatie in Trucas, New Mexico. Een lieflijk gehucht dat naar aanleiding van de film Oh Ironie werd overspoeld door een rijke import. De muziek is van Dave Crushen, een jazzman. En ik draai nog één stukje eruit. De suite Milagro Beanfield War. Vrijdag, televisie, België, vijf voor half twaalf. ritme van Zandvoort, op 106.9 CFFM Ja, we gaan dus al door met het draaien van mooie filmmuziek. Ik kwam een grappige, nou niet grappige, een mooie cd tegen. En met allerlei muziek van eh, Lenny Niehaus. En dat is eigenlijk een vaste compaan van Clint Eastwood. Eh, die, Clint Eastwood, regisseur, filmspeler die heel veel films gemaakt heeft. En die Lenny, Eastwood, die Lenny Niehaus heeft daar heel veel muziek bij gemaakt. Dit was een verzameld cd'tje van Lenny Niehaus. Er staat mooie muziek op. Onder andere deze van Diane Krall. Als ik hem zo gauw vinden kan. Eens even kijken waar die staat. Artiest. Ik zie hem. Ik heb hem gevonden. Diane Krall. Komt uit de film True Crime. Een film van eh, eh, eh, Clint Eastwood. Why Should I Care? Mooi nummer. Was there something more I could have done? Or was I not meant to be the one? Where's the life I thought we would share? And should I care? will someone else get more of you? Will she go to sleep more sure of you? Will she wake up knowing you're still there? Why should I care? There's always one to turn and walk away. And one who just wants to stay. But who said that love is always fair? And why? here in the dark holding my broken heart while a promise still hangs in the air and why should I care Why should I care? Why Should I Care? Deze komt ook van hetzelfde cd'tje af. Lenny Niehaus, Absolute Power. Het eh, thema eh, en de end credits. Ik doe een stukje, het is ook een lang nummer. cd. Er staat echt heel veel mooie muziek op. Eh. maar we hebben nog veel meer films die we willen laten horen. En dat is ook onder andere de muziek uit film Gran Torino. Het verhaal. Eh, het is ook een film van Clint Eastwood. Dat eh, regie en de hoofdrol. Nadat zijn vrouw is overleden wordt het humeur van Walt Kowalski... gespeeld door Eastwood, een Korea-veteraan... gepensioneerd fabrieksarbeider... een racistische knorrenpot op de proef gesteld. Zijn kinderen willen hem in een verzorgingshuis stoppen. Een piepjonge pastoor komt steeds vragen of hij wil komen biechten. En dan probeert de buurjongen ook nog zijn mooie klassieke Ford, Ford te stelen. Zou het joch met lokale jeugdbendes te maken hebben? Zeer de moeite waard vanwege het humorvolle script, uitstekende spel en de sympathieke boodschap. En de Gran is een prachtige auto. En de muziek die, eh, is een mooi nummer. Het is een heel lang nummer zie ik, de uh, duurt, uh, even kijken, meer dan zes minuten. Ik draai niet helemaal. Het, wat opvallend is dat ook nog uh, Jamie McCullum erin zingt. just wondering. Ja, dat klinkt natuurlijk. Whistling another tired song Engine hums and bitter dreams grow Heart locked in the Gran Torino It beats a lonely rhythm All night long beats a lonely rhythm all night long. It beats a lonely rhythm. far. I drink instead on my own. Oh, how I've known the battle scars and worn out beds, gentle nights and the breeze blows, whispers through Gran Torino. Whistling another tired song. Engines hum and better dreams grow. Heart locked in a grind Torino. Beats a lonely rhythm all night long. These streets are oh, old, they shine with the things I've known and breaks through the trees is sparkling. Your world is nothing more than all the tiny things you left behind. So tenderly, the story is nothing more than what you see. What you've done will become standing strong your skis, just wondering. Gentle now, a tender breeze blows, whispers through Gran Torino, whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow, a heart locked in a Gran Torino beats only rhythm all night long. May I be so bold and still need someone to hold that shudders my skin. This sparkling, your world is nothing more than all the tiny Ja, ik zou zeggen, mis hem niet. Gran Torino, een prachtige film. Mooie film. Zeker als je een autoliever bent. Dat is een fantastische auto natuurlijk. En, en is volgens mij wel Clint Eastwood week op de televisie. Want de Invictus is ook op televisie. Dat is ook een aardige film. Dat is het verhaal van... Eh, in 1995 vindt het wereldkampioenschap rugby in Zuid-Afrika plaats... Het toernooi wordt door president Nelson Mandela aangegrepen om het land te verenigen. Maar eenvoudig is dat niet. Rugby is traditioneel de sport van de blanke Zuid-Afrika. Maar wonder boven wonder schaart het volk zich vierkant achter de springbokken. Die ook nog eens tegen alle verwachtingen in de wereldtitel in de wacht slepen. Uh, eh, aardig film van Eastwood met eh, in de hoofdrollen eh, Freeman als Mandela... en Damon als blanke aanvoerder François Pinard Een stukje muziek uit Invictus. Titelmuziek. Traffic deze dinsdagavond op SBS 9. de week ook nog de hand weten te leggen op een eh, puntgave cd. Eh, dat is de cd eh, Diction. Dat is eigenlijk een BBC-serie, drama. ja, topklasse BBC-productie natuurlijk. daar is de muziek van gecomponeerd door Debbie Wiseman. als je Wolf Hall gezien hebt, dat heeft ze ook gecomponeerd. Dat lijkt er wel een beetje op. Prachtige muziek, fantastische cd. ja, allerlei figuren uit Dickens verhalen worden tot leven gewekt in deze serie. Ik zie eh, eh, Christmas Carol, Great Expectation, Oliver Twist, The Black House. Nou, noem het allemaal maar op. Het speelt allemaal in het Victoriaanse Londen. En ja, ik denk dat het gewoon leuk is om daar wat muziek uit te draaien van Debbie Wiseman. Een van mijn grote eh, componisten, waar ik groot fan van ben. even de titel, muziek. Het thema. van eh, Debbie Wiseman zijn natuurlijk perfect. Dit nummer heet The Old Curiosity, The Old Curiosity Shop. En ik draai nog een klein stukje, omdat ik het zo'n mooie cd vind. Over Blessed With Fortune. fantastische muziek uit de tv-serie BBC Dixian. En eh, ja, er zijn nog meer aardige films op de televisie van de week. Onder andere Sex in the City zit grappige muziek bij Love Letters. Arend Zigman. The Notebook, je weet het wel. Ja, we zitten wat in het rustige vaarwater. En eh, dan kom ik ook bij een soundtrack, The Summer of 42. Eh, Michel Legrand. En eh, ja, dus heel veel, door heel veel jazzmuzikanten gespeeld, dit nummer ook. En ja, dit, de film is een wat oudere film. Ik dacht dat dat 19... Nou, ja, ik weet niet eens meer. Maar het is een poos geleden. Maar prachtige muziek, mooie film. Michel Legrand, Summer of 42... En ik draai echt eh, stukken uit de film. Ik neem eh, part 1, Summer of 42. Summer of 42 is een Amerikaanse coming-of-age comedy drama. Gebaseerd op de herinneringen van een eh, schrijver Herman Roucher. Het vertelt het verhaal van uh, eh, Roucher als puber dat hij op een eiland, eh, zomervakantie in 1942 op het eiland Nantucket Island, vlak voor Cape Cod, de zomer doorbrengt. En daar eigenlijk verliefd raakt, van, of onder de indruk raakt van een jonge vrouw. Dorothy, haar man is naar het front gestuurd. Tweede Wereldoorlog. En ja, je snapt het al, haalt allerlei dingen in zijn hoofd. En wie weet wordt het heel mooi. Er zit waanzinnig mooie muziek in. Heel veel jazz-uitvoeringen zijn er van. De Summer Nose heet het nummer dan. Ik, deel, ik draai deel 2 nog eventjes, dat duurt niet zo lang. Nog steeds hetzelfde thema. een thema is, ga ik hem toch langzaam wegdraaien. Want ik heb nog één film waar ik nog wat eh, over wil zeggen en wat van wil laten horen. En dat is een nieuwe film, Gods of Egypt. En daar is de muziek van gecomponeerd door Marco Beltrami. En dit is de, de eerste daarvan. Eens even kijken hoor, hoe dat eh, Marco Beltrami... Hier heb ik hem. Komt-ie. Ja, dit is een prachtige soundtrack. Als je deze koopt, dan krijg je wel waar voor je geld. Want het staat 75 eh, minuten en 4 seconden op de cd. En eigenlijk zijn alle, nummer alle eh, nummers zijn pareltjes. Dus ik denk dat ik volgende week toch nog een paar nummers van deze prachtige soundtrack uit 2016 ga draaien. wat was het alweer? Weer een maandagavond zowat voorbij. direct begint het laatste uur. Maar voor die tijd hebben we heel wat mooie muziek gedraaid. Klassiek, jazz. Eigenlijk uh, eh, persiflagebands, Bonzo Dogs, eh, Digimon's Band, Monkeys, The Ruddles. Nieuwe films, Jungle Book, God of Egypt, En wat televisiefilms zie ik. Uh, veel Clint Eastwood muziek. De nieuwe soundtrack van een BBC-serie. Nou, we hebben wel veel gedraaid weer, hè? En niet vergeten Summer of 42. Prachtige muziek van Michel Legrand. En dit is Philippe Rombie dans la maison, de eindtune. Ik hoop dat je het mooi vond.